12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn 300 mensen in quarantaine geplaatst... nadat een bezoeker van een nachtclub waar ze geweest waren... positief testte op het coronavirus. Daarna bleken vijf andere bezoekers van die club in Zurich ook besmet. Zwitserse nachtclubs mogen weer open... maar moeten wel de gegevens van het uitgaanspubliek noteren. Het Zwitserse RIVM zegt dat als er meer van dit soort uitbraken komen... de clubs mogelijk weer moeten sluiten. De politie in Den Haag is voorbereid op alles. Ook nu leider Willem Engel van Viruswaanzin heeft opgeroepen... om niet naar het Malieveld en Den Haag te komen vandaag om daar te demonstreren. De politie gaat er niet vanuit dat iedereen zich daaraan houdt... en wil zich niet laten verrassen. Korpschef van Musser zei eerder dat er desnoods handhavend wordt opgetreden. Burgemeester Remkes heeft de demonstratie verboden... omdat een hoge opkomst een gevaar voor de volksgezondheid zou opleveren. En dat besluit is door de rechtbank bekrachtigd. De Amerikaanse universiteit Princeton haalt de naam van oud-president Wilson van twee instituten. De Raad van Toezicht van de prestigieuze universiteit zegt het gezien Wilsons racistische denkbeelden en beleid ongepast te vinden dat die instituten nog langer zijn naam dragen. Wilson was tussen 1913 en 1921 president van de Verenigde Staten en daarvoor voorzitter van Princeton. Hij was voorstander van rassenscheiding en wilde ook dat zwarte Amerikanen minder rechten hadden. Ook voor kwam hij dat zwarte studenten aan Princeton konden studeren. De naamsverandering houdt onder meer verband met de dood van George Floyd door politiegeweld. Het aantal vastgestelde besmettingen in de VS is opgelopen tot meer dan 2,5 miljoen... volgens een telling van persbureau Reuters. Onder meer in Florida en Arizona loopt het aantal coronabesmettingen flink op. De autoriteiten daar hebben de regels weer aangescherpt. Meer dan 125.000 Amerikanen zijn nu aan COVID-19 overleden. In geen enkel land heeft de ziekte meer levens geëist.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 You have to see. Let me show you. I'll set you free. A world unknown, ecstasy. No looking back, just come to me. por favor. find you when I see seven seagulls. Oh, I'll search relentlessly, won't stop until I see seven seagulls.